Al sinds hij in april bekend maakte dat hij Twitter wilde overnemen... ruziet Musk met het sociale medium over het aantal daadwerkelijke dagelijkse gebruikers. Twitter zou te weinig informatie geven over de aantallen spamaccounts die automatisch informatie verspreiden. Ondanks het besluit van Musk wil Twitter de overeenkomst doorzetten. Mogelijk leidt dat tot een lang juridisch gevecht. Het kabinet stelt geld beschikbaar om verliezen in het openbaar vervoer volgend jaar op te vangen. In het vangnet komt maximaal 150 miljoen euro. Na de coronacrisis hebben treinen, bussen en ander openbaar vervoer nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie. De OV-sector wilde daarom een vangnet om een tekort aan inkomsten te compenseren. Zonder steun zijn bezuinigingen onvermijdelijk, wat leidt tot het schrappen van diensten. Het vangnet dekt volgens staatssecretaris Heijnen twee derde van de verliezen in het somberste scenario. De vervoerders denken nu al dat de regeling ontoereikend is. De brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam is geblust. Bij de brand in een hoop schroot kwamen afgelopen avond grote rookwolken vrij. Daarna werd er een NL-alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brandweer trok dat advies aan het eind van de avond in. Niemand raakte gewond en in de lucht zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Duitsland Denemarken verslagen met 4-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Finland eerder op de avond met 4-1. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot 12 graden en er is kans op een lichte bui. Overdag is het wisselend bewolkt, met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 23 in het binnenland.